Lief Tijn met het NOS Journaal. Minister 5 miljoen euro uit voor voedselhulp in Zuid-Soedan. Dat maakte ze bekend na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Oeganda. Daar zitten meer dan 200.000 mensen en die komen vooral uit Zuid-Soedan... waar volgens de VN etnische zuiveringen zijn en een genocide dreigt. Minister Schippers wil dat GGZ-instellingen en zorgverzekeraars samen een oplossing zoeken. De hulp aan thuiswonende psychiatrische patiënten stokt en loopt terug. Sinds 2012 wordt het aantal bedden voor psychiatrische patiënten in klinieken afgebouwd. Daarvoor in de plaats zouden ze hulp aan huis krijgen, maar dat gebeurt dus te weinig. Volgens GGZ Nederland bezuinigen de verzekeraars op psychiatrische hulp aan huis. Het kabinet wil dat ook grote en zware vrachtvliegtuigen terecht kunnen op het vliegveld Maastricht. Staatssecretaris Dijksma wil daarvoor de vergunning aanpassen, zodat de start- en landingsbaan over de hele lengte kan worden gebruikt. Het kabinet hoopt dat het vliegveld daardoor rendabel zal worden. De autoriteit Consumentenmarkt wil minder streng optreden als bedrijven afspraken met elkaar maken die goed zijn voor de duurzaamheid. De ACM moet de mededingingswet handhaven en treedt op als bedrijven verboden afspraken met elkaar maken. In het verleden heeft de ACM bijvoorbeeld afspraken verboden tussen supermarkten om de plofkip uit te bannen. En dat leidde tot veel kritiek. De politie houdt er serieus rekening mee dat in Nunspeet iemand op straat is ontvoerd. Een man zou door meerdere auto's op een doorgaande weg zijn klemgereden. Op beelden van YouTube is te zien dat gemaskerde mannen iemand uit zijn auto halen en in een BMW zetten. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Het weer. In het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt vannacht. Lokaal kan mist ontstaan en plaatselijk ook gladheid. Morgen is het droog. Er is zon. Het is 7 graden. Zondag ook droger en zonnig en ongeveer 3 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is op zich een normale avondspits. Eh, in de Randstad zijn de dagelijkse files soms wat minder lang. Maar er zijn het laatste half uur wel wat ongelukken gebeurd. Dit zijn de opvallendste files. De A10, de A10 Noord tussen Kap het Watergraafsmeer en Oud-Zuid. 7 kilometer. En de A10 eh, Noord tussen afrit Watergraafsmeer en het Koenplein. 7 na een ongeluk. Twee rijstroken minder. Bijna een uur in de file daar. Op de 12 Utrecht-Den Haag tussen, knooppunt, eh, of tussen Bodegraven en het Gouwen 8 kilometer. Na een ongeluk zijn drie van de vier rijstroken dicht. En de 27 is ook niet best van Utrecht naar Breda. Mijt die weg voorlopig tussen het Gorkum en het Hooibolder. Bijna 20 kilometer file. Anderhalf uur vertraging vanwege een modderspoor.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 En er loopt nu eventjes heen en weer te dansen hier zo. Zo gezellig is het in de studio. Een kleine toetje, die begint ook langzaam wakker te worden, geloof ik. Ja, ja ze begint... Ja, zie je wel, hoor ik, hoor er al. En ik start de tweede uur met iemand... Ja, daar maak ik iemand toch wel blij mee, denk ik, dat ik daarmee start. Maar dat hoor, ze hoort het vanzelf al. Nee, nog geen stampot. Nee, het is nog geen etenstijd. Maar ik hoor wel de potten en de pannen al rammelen. here, getting ready for some Christmas cheer. With you and mom and dad, and grandma is coming too. And I am looking forward to mistletoe and kissing you, and all the love love and joy it brings. Having Christmas here with you. It's cold outside, but I feel warmer than a summer night. Cause deep in my heart, having Christmas here Merry Christmas, baby. Merry Christmas, love. There's my Uncle Bill, my sister Jill great day. Het klinkt toch alsof iemand vreselijke pijn heeft, eh, ja. moet ik zeggen hoor. Zeg, nou, mag ik heel even inbreken? Ik vind dit eigenlijk niet kunnen nog. Oh, waarom niet? Het is nog geen Sinterklaas geweest, jongens. Kom. Oh. Jongens? hey, ik, was hier, ik was niet bij. Hè. is volledig... Eh, Jij laat is, hem uitdraaien. En het is FF. FF. <laughs> Deze show. FF. <laughs> Maar wil je dan misschien nu voor Toet een Sinterklaas liedje draaien? Ik gaan we straks even doen. Nou, voor Toet, voor Toetje hooguit. Kleine Toetje. Kijk of ze mee kan zingen. Ik zeg zeggen, niet voor mij hoor. Ik kijk of ze mee kan zingen. Misschien is dat wel leuk. Ja, maar je kijkt die grijnt. Je bent er weer helemaal wakker, hè? <laughs> Ja, ja, ja. Het middagdutje is helemaal vergeten, zie Ja, ja, ja dat ja, gaat goed, hoor. meteen over. <laughs> Hij denkt aan toetje en te is waar, hè? Het is helemaal goed. Eten. <laughs> Een suikeroom voor toetje.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 <laughs> ik, wij waren, vandaag waren we in een, eh, in een supermarkt. En toen vroeg ik aan die uh, eh, kassière die, die daar achter die, eh, die kassa, kassa zit... om een plastic tasje. En dan zeiden ze... u moet volgende keer uw eigen tas meenemen... want een plastic tassen zijn niet goed voor het milieu. Ik verontschuldigde me en ik zeg tegen haar... we hebben groene gedoe, toch toen, hadden we toen nog niet toen ik jong was... Nee, dat was niet. Maar die cashier die had een leuk antwoord. Ja. En dat is nou juist ons probleem vandaag de dag. Jullie generatie maakte zich niet druk om het milieu... te sparen voor de toekomstige generaties. Ja, ze heeft gelijk. Onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen... en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek... en in de fabriek werden deze flessen opnieuw gevuld. Dus wij deden gewoon echt aan recycling. Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd. We liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikken in die tijd. We liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet iedere keer in een, in een 200 pk machine... als we twee blokken verder moesten zijn. Maar zij heeft gelijk. We hadden helemaal niet van het groene spul in die tijd. En dat is het verschil tussen vroeger en nu. Hij werd er stil van. Nee hoor, nee, oh. nee, nee, nee. <laughs> Nee, ik draai even wat in de, in de lijn van uh, het FF gebeuren. Wat, wat, wij hebben als show. Wat is, wat is FF dan? Fuck de, de format. Oh, Tijdens een koor. Dat bedoel ik. <laughs> ik noem het LL. Laten lullen. Maar, da, maar dat vertel ik niet. well, I rush to the window that looks outside.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 As it came slowly out of Alice's drive. Come on! I don't know why she's leaving, the way she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years, living next door to Alice. Who the fuck is Alice? Kinderhand is zo gauw gevuld. Texas and Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. Then the big limousine disappeared. is Alice. <laughs> Hans, Hans wilde via mij even zijn excuus aanbieden aan het bestuur, <laughs> leiding. <laughs> De demissionaire coalitie van Zandvoort. Geschokte luisteraars. Sorry, sorry, sorry. En zo. Maar we hadden wel lol. Nou, dat is, en, en, en dat, is, dat is toch ook wel belangrijk. Maar even. Hè? Ja, ja, dus, eh, ja. ja, Maar even om eh, wat tussendoor. Wat zeg je? Oh, we gaan eten. Ja, wat zullen we eten? Wie? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die hem doet. Ja, we hebben vandaag uiteraard natuurlijk weer een stampotje. Rode koolstampot met appeltjes en cranberry portsaus. Nou, dat klinkt al lekker. Port wel, ja. Port wel. Wat we nodig hebben, 750 gram kruimige aardappelen, zout en peper, 50 gram boter, 1 appel in plakjes, 5 milliliter rode port, 100 gram gedroogde cranberries, een grote pot rode kool, 750 milliliter, uitgelekt en de vocht opgevangen en 75 milliliter melk. En we gaan het volgende werk. Schil de aardappels, wassen en snijden in stukken uiteraard, met gelijke grootte. En kook ze in ruim pan met een flinke laag koud water en wat zout afgedekt in circa 20 minuten gaar. Je was te laat. Ja, Toetje was te laat. Ik weet ook niet wat er gebeurde, maar nou, was dat even niet. Nee, ook de middagslaapje. Ja, ik denk het. Ja. Smel de helft van de boter in een koekenpan en bak de plakjes appel hierin met een paar minuten keer. En keer ze om af en toe. Doe de rode port met de cranberries en wat uitgelekte, eh, met, sorry, met het uitlegvocht van de rode kool in een pannetje en laat 10 minuten op laag vuur wellen. Giet de aardappels af Zet de pan nog even terug op, laag vuur... en stoom de aardappels in halve minuut droog. Voeg de melk en de rode kool en de rest van de boter toe... en breng ze aan kook. Met vuur, het vuur uit, stamp alles met een stamper... tot een smeuige stampot. Schep de gebakken appel erdoor... en breng op smaak met zout en peper. Serveer de rode koolstampot met de cranberry portsaus. Ja. En, ja. en als je het niet lekker vindt... Als je het niet lekker vindt... Serveer je het niet. Dan serveer je het niet. Maar je kan ook, kan je het inderdaad, als je de port niet wil gebruiken... omdat je alcohol eh, niet wil hebben... dan vervang je, dus je ook niet, hè? Dan mag je niet. Nee. Dan doe je de port door een geraste eh, geschil van een sap, en de sap van een kleine... zin. je brengt me helemaal van de, de een mandarijn gewoon. Ja, je brengt me gewoon ik, van de Ik doe niks. Oh, oké. Ik zit hier gewoon te zitten. Ze zit gewoon in de natuurlijke habitat. Ze doet oh, niks. Oh, sorry. <laughs> jongen. Oh, <laughs> nou, Hans, ga eens door nou, met eh, Als je het wil de, de port wil vervangen, dan doe je het volgende. Een geraste schilf en de sap van een kleine sinaasappel. Mandarijn. En eventueel wat suiker of honing. Zo blijft aan de gang. Het is echt ongelooflijk. Nou, en, en, wat gaan we daarna doen? Ja, weet ik niet. Dat kleine aardige nadigheidje, dat gaat wat zeggen. Hallo, komt u dus maar. Dus we gaan naar het toetje toe. Ja. Hallo. Hallo, toetje. Hallo. Hallo, en wat heb jij vandaag voor ons op programma staan? Het eh, is heel moeilijk hoor. Chocolademoes. Chocolademoes? Ja, moes. Hm, met, met of zonder slagroom? En, eh, moet zonder. En, en maak je dat zelf, mama? Ja, weet ik veel. Oh, komt het? Ja, de ze maakt het oh, zelf in... Eh, nou, oh, ik wil moes, ik wil niet die stampen met nou, alcohol. Nou, op, mag nou, ik niet. wegwezen. doei. love. was hem weer, hè? Hey. Ja, dat was een lekker hey, Nee, Berry. Hey. Oh, Berry. Hey, Berry. Hey. Berry. Hey. Hey. Hey. Berry. Hey. Hey. Nou, dat heeft hij vast nog nooit gehoord, dit. Nee, dat waarschijnlijk <laughs> niet. Nee. het, ehm, het kernteam van de Innovatiefonds Zandvoort, begeleid... is donderdag teleurgesteld uit de raadvergadering gekomen. De raad vond het plan van dit fonds controversieel en wilde het niet behandelen. Het lijkt erop dat dit plan pas wordt besproken wanneer er een nieuwe college is aangekomen. Nou, ah, dat is toch best jammer weer. Dat is wel jammer. Ja. Ja. ja. Het gaat allemaal een beetje de mist in op deze manier als het... Eh, ja, de, innovatie is altijd een eh, lastig onderwerp ja. uit ervaring. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Je, iedereen roept, we willen veranderen en we willen nieuw. En op het moment dat we gaan veranderen en het is nieuw, dan wil niemand. Ja. Want dat is eng. Nou ja, veranderen is natuurlijk ook één. Mm, nee hoor. Niet? Nee, veranderen is Niet altijd. Nee. nee. Nee, daar heb je ook weer gelijk. Soms is het een hele leuke uitdaging. ja. En het, is, het is wel een, prettige bijkomstigheid dat we af en toe veranderen. Anders heb ik je nu nog in een berenvelletje eh, gelopen. <laughs> ja, dat is misschien ja, ah, een Maar eerlijk gezegd, ik moet er niet aan denken jou in een berenvelletje te zien. Nou ja, ook, met, dit weer natuurlijk niet, hè? en door. of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er was vandaag over het algemeen nog veel bewolking... en vanmorgen was er nog kans op een spatje regen. De wind was noordelijk en overwegend matig van kracht... en de temperatuur steeg naar maximale graad of 9. Vanavond en komende nacht is en blijft het ook bewolkt, maar het is wel droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgen beginnen we met wolkenvelden, maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een matige oostenwind. De temperatuur is met maximale graad of 7 alweer wat lager. Zondag is het prachtig weer met volop zonneschijn. Er waait een stevige oostenwind en de temperatuur stijgt naar maximaal 4 graden. Voor het gevoel zal het echter wel wat kouder aanvoelen. Maandag schijnt ook de zon volop en blijft het droog. De wind waait matig en aan zee krachtig uit het oosten en zuidoosten. En de temperatuur zal stijgen naar de graad of 3. In de nacht en de vroege ochtend kan het enkele graden vriezen. Dat is maar goed voor Sinterklaas, hè, dat het maandag mooi weer Ja, prachtig, hè? Ja, daar ben ik, altijd blij mee. Met die arme man die al die deuren af Maar het gaat wel hard waaien, geloof ik, of niet? Eh, nou, het valt mee. Dat is vooral zondag. Oh. Maandag valt het mee. Dus hij hoeft zijn kindbandje niet om? Nee, het is alleen maar vrij krachtig. Oh. Dus dat is hij wel gewend, denk ik. Ik denk het ook wel. hij is ook vrij krachtig. Ja, toch? Ja, maar als je op de dag loopt elke keer, dan krijg je dat natuurlijk. En dan ben je gewend aan die wind. Ja, ze schimmel ook. Dus. Ze schimmel ook. Komt goed. Hoe heet dat ding ook weer? Snuitje, geloof ik. Huh? Ik veel. Nee, Americo. Oh, ik dacht snuitje. Nee, dat is van Henny Huisman. Oh, ik dacht, eh, oh, dit is niet Sinterklaas. Nee. Oh. nee. En ik weet niet, ik vind het raar als iemand zijn schimmel eh, een naam geeft. Dat is dat, zo? ja, vind ik raar. Ja, je kan beter penicilline halen, waar je Ja. Ja, dacht ik. Vind ik raar. Die heb ik niet begrepen. Schimmel tussen je tenen. Oh, dat bedoel je. Zoiets. Nights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always with these eyes before.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 Ja, speciaal voor jou, meneer. Ja, maar toch, dank je. Ja, graag gedaan. Jij hebt nog wat leuke quotes van Facebook volgens mij. Ja, maar die doe ik om kwart voor vijf. Oh, die oh. doe je om kwart oh, vijf. Oh, dat begint hij nu niet. Nou, dan ga ik het hebben over de peiling die van start is gegaan... bij de inwoners van Zandvoort over de jaar rond paviljoens. Ja, doe eens. Ja, zou ik het doen? En eh, vanaf 2009 zijn er verspreid over oh, het Zandvoortse strand vijf jaar paviljoens gekomen. Deze jaarpaviljoens zijn opgenomen in het bestemmingsplan Strand en Duin. Op 20 september 2016 is er start zijn gegeven om de jaarpaviljoens te evalueren. En het start van een onderzoek dat is vanaf week 49. En het wordt een peiling onder de omwonenden en de streekproefgewijs de overige inwoners van Zandvoort. Hoe zij de jaaropeningen ervaren. Maakt onderdeel uit van de evaluatie. Bureau Strabo, dat gespecialiseerd is in enquêtes... en Marktonderzoek gaat een huis aan -huis enquête uitvoeren. U kunt hiervoor benaderd worden vanaf week 49. Uw ervaring en mening zijn van belang voor Zandvoort. Nou. Ik ben voor. Ben jij voor? Ja. Ik vind dat je altijd op het strand terecht moet kunnen voor iets te drinken of wat, een hapje te eten. Of... En het is, ja, het is, echt voor. En het is ook een heel gedoe natuurlijk om die, eh, die strandtent elke keer weg te halen. Dat is, eh, Ja, nou ja, goed, dat is gewoon standaard in het pakketje. dat weet als je een strandtent begint, dat die ook weer weg moet. Maar ja, ik vind dat toeristen en wij zelf eh, gewoon van het strand moeten kunnen genieten. Ja, want anders is in winter helemaal niks natuurlijk. Ja, precies. Nee, het is nou, toch anders dat, veel te stil. Ja, daar heb je Dus ik denk dat er wel vraag naar ja. is. En wat denk jij, Ronald? ik zit in mijn vrije tijd, dus ik, word niet, ik ga niet denken. Word ik niet voor betaald. Ja, het is erg, hè? Jongen, jongen. En jij maakt er nog maar twee uur, twee keer twee uur mee. Ja, en, daar moet jij wel durf niet eens te zeggen, het wordt me te veel. Nee, dat wil ik niet of ik hou niet zo van geel. Wat als ik iemand pijn doe? Of heel erg veel verdriet? Wat als er iemand boos wordt? Dat wil ik helemaal niet. Ik zeg maar niet, ik houd me stil. Ik knik en doe wat iedereen wil. Ik droomde van een wijze uil. Hij zei, het is juist goed. Als je zegt hoe jij voor jou het allerbeste doet. Je bent zo lief en mooi. Zorg maar heel goed voor jezelf. Het maakt niet uit hoe oud je bent, 40, 4 of 11. Dus voortaan zeg ik heel vriendelijk... Het spijt me, maar ik ben best een beetje moe. Ik kom een ander keertje, misschien wel morgen, naar je toe. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 the fact. Zo'n lekker plaatje trouwens. Ja. Ja, nee, daar, danste ik met Jannie samen op. Oh, dat kan. Ja, je zat nu eh, hartstikke stil. Wat zeg jij? Dat je nu heel erg stil zat. Ja. ja. hey, dit muziekje herken ik. Ja, het is quotejes. Ja, de quotejes tijd. En ik heb er eh, twee gewonnen. En de eerste is... Eh, er is licht aan het einde van de tunnel. Oh? En nou maar hopen dat er geen trein is. <laughs> ja. En ik wilde het even met jou hebben over stress, Hans. Over wat? Stress. Stress, heb ik niet. Nou, Pardon? Let op. Dus stel je voor, je rijdt mooi weg en je pikt een liefster op. Zo'n mooi jong ding. Oeh, oeh hij gaat meteen glimmen. ja. wow. Je gaat naast je zitten en na 10 minuten valt ze flauw. Nee, dan begint de stress te komen. Oh. Dus je zeest er naar het ziekenhuis toe en in het ziekenhuis zeggen ze, ze is zwanger. Gefeliciteerd papa. Kijk, <laughs> dan oh heb je stress. Stress gaat hoger. Je zegt nog, ik ben de vader niet. En de dame in kwestie zegt, jawel, jawel, dat is hij wel. Dan heb je behoorlijk stress. Ja. Dus je laat een DNA-test doen. Ja. En daar komt uit, je bent de vader niet, kan niet, want je bent steriel. Dus ja, maar het is een soort van opgeluchte stress. Ja, dat is waar. Dus je rijdt naar huis toe en onderweg denk je aan, denk je, aan je drie kinderen. Kijk, dat is stress. Behoorlijk. <laughs> ik denk, nou, er komt toch wel een en ander. Maar ja, nee hoor. <laughs> Gewoon. En dan denk je, bitch. Ja. <laughs> good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean. ik wil niet klagen, maar eh, we hollen al naar het einde toe, joh. Ja, het gaat snel, hè? Man, man, man, man, man. Ja. Ik lees eh, net, eh, een uur geleden is op het AD gekomen... Max is de beste vervanger van Rosberg. Ah, nee. Nee, maar dat wordt Alonso. nou ja, als Max maar niet wordt, ik zou het reten saai vinden. Alonso? Alonso. Oh, die gun ik het wel. Ja? Ja. ja. En Max niet? Ja, het is leuker als Max een beetje in een andere, net even minder snelle auto rijdt. Ja, dan moet is het veel spannender. Ja, dat is waar. Anders wordt hij gewoon ja, ik ben bang wereldkampioen. Dat hij, ja, ik ben bang dat hij echt met twee vingers in zijn neus elke race gaat winnen dan. Dan wordt het echt saai. Het is vies. Waarom moet het met twee vingers in zijn neus Nou, niet iedereen vindt dat vies hoor. Er zijn mensen die, die vreten echt uit hun neus. Kijk maar zo om je heen in de file. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, um, Alonso dus. Ja, die wordt het, ja. En, en het kabinet, dat is akkoord met het onderzoek decolonisatie in Nederlands-Indië. Dat is verdorie uit 1940, dat gaan ze nu onderzoeken. <laughs> nou, dat is lekker. Sommige delen uit de geschiedenisboekjes die mogen best herschreven worden. Ja, maar daar ga je niet, niet, onderzoeken. Ja. Dat is hoeveel jaar wel niet eh, verder. Dat, nee. Nou, Laten ze hun energie liever aan andere dingen besteden die belangrijker zijn. Nou, ik. wil nog wel even terugkomen op dat bericht uit Alsmeer. Ik vind hem te leuk om het te laten schieten. Oh, jij van die ballen, hè? ja, ballen? Nou, jij van die, eh, hoe heet die dingen? Pepernoten. Die bedoel ik. peperballen. Peperballen. Die heb je ook hoor. Hans ja, heeft peperballen. Als jij dat wil Hans, dan heb je die ook. In meer dus. Een agent speelde gisteravond echt voor Sinterklaas. Luister. De agent deed mee aan een winactie van Bolletje waarbij hij, eh, let op, hè, 375 kilo pepernoten kon winnen. In eerste instantie dacht hij dat het om een gewone ludieke grap ging. er werd pijnlijk duidelijk dat het een gigantische palet met kruidnoten echt bezorgd kreeg. De, politie bedacht, de politieagent bedacht dat hij nooit zoveel pepernoten in zijn eentje op zou kunnen krijgen... en hij heeft de zak laten bezorgen op de parkeerplaats van het politiebureau in Aalsmeer. Iedereen in de buurt die kon langskomen met een zakje. En dan kregen ze dus echt pepernoten ingeschept. 375 kilo pepernoten is waren in twee uur tijd gewoon op. <laughs> Geweldig. Ja, dat... Zo'n leuke actie. Ja, ja, als het gratis is, dan zijn mensen snel. Gratis? Ja, maar ik denk 375... Ik bedoel, met 10 kilo is iedereen toch al helemaal blij. Ja, dat, vind ik al veel te veel. Ja, ja. 365 ja, het is een, in twee uur. Nou, ik vond hem te leuk om te laten Weet je, weet je wat, oh, ik zie hier ook een heel triest bericht eigenlijk. De vogelopvang in Texel die sluit de deuren. Voor, voor watervogels. Na nou, vogelgriep. Dat vind ik heel treurig. Ja, Ecomare is toch een... Eh, ja. Ja. ja, apart. ja. Maar goed. We zitten alweer door de muziek heen te ja, aan. Ja, laat maar stoppen. Want, zijn eh, we erg aan. Hij ramt er me zo doorheen. hand, Pink. Adel. missen, eh, Hans. Wat zeg jij? We gaan Toet missen. Nou, ja. Ja, ik wens ja, nou, er... maar heel eventjes maar. Ja, ik wens er heel veel sterkte maandag. Ja, dankjewel. Ja, ja, maar het gaat goed komen, weet ik zeker. Ja, natuurlijk. Ik ga er gewoon voor. Ja, dus, kijk, dat eh, bedoel ik. En daarna kom ik je zeker weer terug. Ik ja. ergens eind januari, maar nou. eh, we zullen zien hoe het nou, gaat. We zullen je zeker missen. Ja, ja. maar, we gaan jou ook even missen. Ja, maar dat is pas januari. Dat is pas januari, oké. Maar Toetje ga je niet missen. Kleine Toetje niet? Nee, die mag je bellen. Oh, die ga ik bellen. Dat, dat, lijkt me leuk. Ja, toch? Ik ga Kleine Toetje bellen. Ja, dat komt helemaal goed. ja, hartstikke goed. Hij gaat Kleine Toetje bellen. Ik ga, nou, jij gaat bellen. nou, en jij moet het doen, hè? Oh, ja. ja, jij doet dus- het. Ja, ja, jij wil graag achter die knoppen staan daar. Dus, eh. Ik ben hm? dol op knoppen. Ja. Maar dan moet je niet <laughs> Nou, als je maar niet naar de knoppen gaat, dat is wel erg. <laughs> dat vind ik ook wel weer wat, ja. ja. Ja, nee, ja, klopt. Vertel, wat wou je nog, jij wou nog wat vertellen? Eh, nee, ik was ondertussen nog even vreselijk op zoek naar een liedje... waar we niet meer op konden komen, hoe dat nou ook weer heette. Hebben jullie dat zelf gezongen? Ja, met het koor. Dat, dat maakt het nog zo erg. Ja, <laughs> komt vanzelf. Als jij nou maar even opzoekt. Ja, ik dan zeggen eh, doe mijn dag ja. een goed weekend. Ja, een heel goed weekend. En... Hele fijne Sinterklaasavond op maandag, jongens. Ja, ja. ja misschien, komen we, misschien komen we in Spanje terecht. Dat was vroeger altijd zo. Nee, ik blijf heel ver bij Sinterklaas. Ja, ja, ja, ja, dat zou ik, ik niet doen. echt een hekel aan. Ja, is dat echt zo? Oh, verschrikkelijk. Nee. Weet je, als mensen verkleed zijn en vooral geschminkt zijn... dan kunnen ze ineens heel veel meer. Ja, dat is waar. Oh, ik haat dat. Ja, ik ga naar, ik ga naar mijn dochter. <laughs> Oh, gezellig. Ja, met de kinderen en zo. Ja, met de maar dan is het leuk. Maar Hartstikke leuk. Zelf? Oh, nee, heel En we moesten, we moesten ook rijmen. Nou, dat wel. En dichten zonder je hemdje op te richten? Heb ik ook niet gedaan. Ik heb nooit een hemd aan. <laughs> Antwoord tot eh, de volgende keer. Ja. Ergens. Tot volgende week. Een heel goed weekend. En mooi weer. Never free enough to find I wish something would break. Cause we're running out of giving light to the unaware. skies, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong. Rocking and rolling Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are These days are Share them with me. By gray skies, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong.